Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na weken van flyeren, verkiezingsposters ophangen en debatteren... is het vandaag verkiezingsdag. Kun je stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In Zwolle gooiden deze studenten vannacht al hun stembiljet in een klikootje. Er is een bar, je kunt lekker een biertje drinken. Het is gewoon, ja, het is gewoon gezellig. Het voelt echt een beetje als een ja, cliché feest van de democratie. Nou, ook voor de provinciale statenverkiezingen. Eh, ja, ik dacht dat is hartstikke uniek. En dan dacht ik, nou, dan, eh, eh, dan uh, doen we nog een borrel met de studentenvereniging. En dan gaan we daarna gelijk stemmen. Het leek me gewoon wel leuk. En in deze prachtige locatie. En dat je, als ik kan zeggen, ik heb als eerste Nederland gestemd. Ja, dat vond ik uniek. Je kunt vandaag dus naast de Provinciale Staten ook stemmen voor de waterschappen. Je krijgt dus twee stembiljetten om in te kleuren. De waterschappen beschermen ons land tegen overstromingen. Bijvoorbeeld door het versterken van dijken. En ook zorgen ze ervoor dat er genoeg en schoon water is. Stemmen kan tot vanavond 9 uur trouwens. In Polen heeft een activist een taakstaf gekregen... omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Dat is verboden in Polen. Volgens de activist was de vrouw slachtoffer van huiselijk geweld... en was dit de veiligste manier om de zwangerschap af te breken. Bij een brand in een huis in Zeist in Utrecht... zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt. Een bovenwoning in het centrum vloog in de brand. De bewoner raakte hierbij zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een brandweerman raakte gewond aan zijn hand. En het Openbaar Ministerie heeft het bedrag voor de gouden tip naar Bolle Jos omhoog gegooid. Die wordt gezien als een van de zwaarste criminelen van Europa. de politie zoekt hem al lang, onder meer vanwege cocaïnehandel. Er wordt veel geld mee verdiend in de cocaïnebusiness. En we denken dat hij eh, al deze, dat geld heeft witgewassen... en ook nog 100 eh, kilo's aan goud heeft witgewassen. Nou, daarnaast eh, weten we ook dat hij, als het even niet gaat zoals hij wil... extreem gewelddadig kan zijn. En we denken ook dat er een persoon door zijn geweld om het leven is gekomen. Eerst was de beloning voor de gouden tip 75.000 euro. Nu is dat bedrag verhoogd naar 2 2 Omroep Brabant schrijft dat Bollejos waarschijnlijk al een tijd in Turkije zit. Het weer dan nog. Vanmorgen vallen een aantal winterse buien. In de loop van de dag breekt de zon door, maar we nog wel af en toe een buitje. Het is tussen de 7 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB file op de A7 Noord-Holland richting Zaanstad... tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord. 10 minuten vertraging en een file van 3 kilometer.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 Without you, I swear I feel blind. My world's so dark, and you're my light. No matter I look around and see your smile No matter what, it all comes back to you I've been thinking about you Every night not sleeping Staying up and watching stars Wishing you're out there or dreaming I've been wishing for you Talking to the moon and stars Telling them all about the way I feel and asking how you are. Without you, I swear I feel blind. My world's so dark and you're my light. No matter what, it all comes back to you. I'm trying to move on, live my life. I look around and see your smile. No matter vow to tell my truth and confess all the things I've done Would you maybe take me back and forgive all the wrongs I've wronged And if I could open up my heart and ask for one more time Would you tell me that it's all okay and that we'll be alright somebody say But if all I've been is fun Then baby let me go Don't wanna be in your way And I don't wanna be your second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 In een aantal plaatsen kon vannacht al worden gestemd, onder meer in Castricum, Den Bosch en in Zwolle. Vorig jaar zijn er minder broeikasgassen uitgestoten dan in 2021, meldt het CBS. Particulieren en bedrijven hebben minder aardgas verbruikt vanwege de hoge kosten en het zachte weer. 2022 is ook het Urgenda-doel gehaald. Dat wil zeggen dat er minimaal een kwart minder uitstoot moet zijn geweest dan in 1990. Het dodental van een bootongeluk in Gabon is verder opgelopen. reddingswerkers hebben nog eens 15 lichamen geborgen. Daarmee komt het aantal doden op 21. Het weer, is nog buien, vanmiddag ook af en toe zon en het wordt 7 tot 9 graden. activated. now, coming now. I was marching to a drum, brought the thumb, brought I was focused on me, one, one, one, one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama love her, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Uh. Cause this life is one big symphony. This night is one for you saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Finding solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low.